7 uur. Freddy van Tijn met het nos Journal. Het is 25 jaar geleden dat in de toenmalige Bijlmer een Boeing van de Israëlische maatschappij El Al neerstortte op twee flats. Daarbij vielen 43 doden. Vanavond hield onder andere Loco-burgemeester van Amsterdam Olongren een toespraak en bij het groeiend monument werd een minuut stilte gehouden. Een man van 30 is veroordeeld tot twee weken cel voor het gebruik van geweld tijdens de voetbalwedstrijd Ajax-Willem II vorig jaar. De man uit Bakel was betrokken bij een vechtpartij in het stadion. Twee andere mannen kregen werkstraffen van 140 en 160 uur. De gevechten braken vorig jaar augustus uit in het familievak in de arena. Veel ouders met kinderen moesten vluchten. De Amsterdamse rechtbank rekent het de mannen zwaar aan dat ze families in gevaar brachten. Een Turkse rechtbank heeft 41 koeplegers veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens poging tot moord op president Erdogan tijdens de mislukte staatsgreep van vorig jaar. Ze waren betrokken bij een aanval op een resort in de badplaats Marmaris waar Erdogan verbleef. Hij was daar niet meer op het moment van de actie. De koeplegers doden wel twee politieagenten. Ook de geestelijke Fethullah Gulen, die Erdogan verantwoordelijk houdt voor de koe, is een van de verdachten. Hij wordt apart berecht. En de ChristenUnie twijfelt openlijk aan de geschiktheid van VVD-Kamerlid Hennis als minister in het nieuwe kabinet. Hennis trad gisteren af als minister van Defensie in verband met het dodelijke ongeval in Mali. De VVD-fractie wil niet zeggen over een mogelijke ministerspost voor Hennis. En het weer tot slot in het noorden wat regen of motregen. Vanavond ook in het midden van het land. En vannacht en morgenochtend in het hele land van tijd tot tijd regen. Morgen is er aan zee kans op storm.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 Tussen Evening en Nieuwegein 2 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. Een tijdje was er maar één rijstrook open. Daardoor is de vertraging nog flink, maar die neemt nu wel af. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidsendam. 12 kilometer en een kwartier vertraging. Mensen kijken vast naar eh, de rook van een brand in Stompwijk, vlakbij de A4. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Evening en Noorderloos 9 kilometer en 10 minuten minuten extra. Ook nog 10 minuten vertraging op eh, de A44 van Amsterdam naar Den Haag.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 Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids en meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan. ANWB. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort.